Volgens een website die dat in de gaten houdt... kwamen er ongeveer een derde minder meldingen binnen bij de hulpdiensten we konden niet alle agenten rustig achteroverleunen, zegt de politiebond. Toch wel weer veel geweld hoor. Ehm, veel vuurwerkstenen naar politiemensen, naar de brandweerlieden. Ehm, maar kijk je eh, over het algeheel is het zeker geen veldslag geworden. Maar eh, heel erg verspreid overal. Ook in, in dorpen en steden eh, dat we dachten oké, moeten we daar dus ook naartoe hè, de politie. Zo raakten in Arnhem drie agenten gewond toen ze een illegaal feest met 70 feestgangers afkapten. En in Leeuwarden zijn jongeren opgepakt nadat ze vuurwerk afstaken en agenten bekogelden. Vuurwerk was dit jaar verboden en dat hebben ze gemerkt op de spoedeisende hulp. Daar hebben ze dit jaar veel minder vuurwerkslachtoffers moeten helpen. Is de club van spoedeisende hulpartsen blij mee omdat ze er door de coronadrukte echt niet nog meer bij konden hebben. in Delft, Assen, Zuidwolde en andere plekken klonk het gisternacht om 12 uur zo. nieuwe jaar werd ingeluid met kerkklokken. Het CDA had die oproep gedaan als alternatief voor vuurwerk, maar ook voor de saamhorigheid. En ook in Amerika is het nu 2021. Het nieuwe jaar werd daar ingeluid door Jennifer Lopez... die op Times Square een cover deed van Dream On van Aerosmith. sociale media zijn wisselende reacties op het optreden. Mensen vinden het geweldig en anderen zeggen dat ze het nummer heeft verminkt... en dat het daarmee wel de perfecte afsluiter was van 2020. Het weer nog. Het nieuwe jaar start best wel fris met mist en een graadje vorst. Er kan ook een enkel buitje vallen, maar op de meeste plekken is het droog... en kan de zon soms ook even doorbreken. Het wordt max 3 tot 6 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB.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 Oh yeah. You know that. Come on, I'm all behind. Like what? You know, yeah. girl, you're the star of my show. In this club, popping bub. The way you shaking, deserving some dubs. Turn around, make it bounce. Shake it like you come from out of town. What's your name? What's your sign? Girl, you leaving with me tonight. Mommy, shake it like you care for me. You know I me. Mommy, I'm just trying to get you in my room and see that big bada bing, bada Mommy, shake it like you care for me. You know I like it when you do that little dance for me. Mommy, I'm just trying to get you in my room and see that big bada bing, bada This one, this one I seen, I seen. could believe the ass in them jeans. To myself, had to think, any room for me up in them jeans. Get a star, you are you up like a chocolate bar. What's your name? What's your sign? Goddamn, you got me repeating lines. Let me shake it like you can me. You know I like it when you do that little dance for me. Mommy, I'm just trying to get you in my room. Uh huh. Ooh, she shake it like you care for me. You know I like it when you do that little dance for me. Come on, mommy, I'm just trying to get you in my room. you bada bingo, bada boom. And my house got a wing with a lot of rooms. I could do a lot of things, get you hot as June. I wanna watch your body swing to the hottest grooves. I'm trying to slide behind it when you throw it round. So I can ride and grind it when you slow it down. Bring it from the top, then take it to the bottom. I'm clinging to your top, tryna to make it to your bottom. The way you move is fabulosa. It makes me wanna grab you closer. You know I like it when you bounce, bounce. Throw your hands up and you bounce, bounce. Not on the back back down when I'm pressing you. Yeah. I'm finna lay the smack down like a wrestler. Yeah. But nobody get it to popping like this man can. Had them girls get it to popping on a handstand. Ghetto. Mommy, shake it like you care for me. You know I like it when you do that little dance for me. Mommy, I'm just trying to get you in my room and see that big bada bing, oh bada boom. Mommy, shake it like you care for me. You know I like it when you do that little dance for me. Mommy, I'm just trying to get you in my room and see that big bada bing, oh, for me. Uh, Mommy, I'm just trying to get you in my room and see that big body, big body. Uh, Mommy, shake it like you care for me. You know I like it when you do that little dance with me. Mommy, I'm just trying to get you in my room and see that big body, big body. B2K, Fat, Mama, T Scott. Oh yeah, Chris Dogs, I see you, boy. Dave Mack. Let's do this again. Yeah. TUG. <laughs> like a nine with a check.